Gestart. met het NOS Journaal. Zonder ingreep over vijf jaar tijdens de spits helemaal vast. In veel steden zal de filedruk verdubbelen, waarschuwt een kenniscentrum voor verkeer in Trouw. De grootste problemen worden in de Randstad verwacht, maar ook steden als Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Eindhoven zullen veel meer last krijgen van files. Dat komt vooral door de aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen. Leaserijders willen komend jaar liever een benzineauto dan een hybride auto. Dat voorspellen de grote leasemaatschappijen. Per 1 januari vervallen de gunstige bijtellingstarieven voor de hybride. Dat zijn auto's die zowel elektrisch als op benzine kunnen rijden. Met name leaserijders kiezen dan waarschijnlijk weer sneller voor auto's op alleen brandstof. Het Russische antidopingagentschap en andere officials hebben voor het eerst toegegeven dat er op grote schaal doping is gebruikt in de topsport. Ontkennen heeft geen zin meer, zegt de huidige directeur van het agentschap. Wel ontkent ze dat de Russische overheid erachter zit. De New York Times heeft meerdere officials geïnterviewd die de verhalen over het manipuleren van dopingmonsters bevestigen. In het noorden van India zijn bij een treinongeluk zeker twee doden gevallen. 38 mensen raakten gewond. De trein ontspoorde in de buurt van de stad Kanpur. 14 wagons raakten van de rails. Waardoor de trein ontspoorde is niet bekend. De Japanse premier Abe heeft bij de herdenking van de aanval op Pearl Harbor geen excuses aangeboden. Wel heeft hij de nabestaanden gecondoleerd in een toespraak. Abe was samen met president Obama op Hawaii om een krans te leggen voor de Amerikaanse slachtoffers. Het is voor het eerst dat een zittende Japanse premier het oorlogsmonument heeft bezocht. En dan het weer. In het midden en zuiden van het land kan dichte mist voorkomen die de hele dag kan blijven hangen. In het noorden breekt wel af en toe de zon door. In de mist ligt de temperatuur net boven het vriespunt.